Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek is een inzittende om het leven gekomen... en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 door onbekende oorzaak van de weg... bij een rotonde en sloeg over de kop. inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald... maar voor een van hen kwam de hulp te laat. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Details over de inzittende heeft de politie niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de vierde westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben... maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet... andermaal langs het lagerhuis weten te loodsen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen... nieuw leven in te blazen. Die procedure moet migranten afschrikken... die de oversteek over het kanaal willen wagen. Er dreigde een opstand onder conservatieven die het plan niet streng genoeg vonden... maar de meesten bonden alsnog in. De wet moet hierna nog langs het Hogerhuis en daarna nog eens langs het Lagerhuis. Aranska Rus is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in twee sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer. In Zuid-Limburg valt nog enige tijd sneeuw. Ook in het noorden is een enkele winterse bui mogelijk.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 Or is it me? Or is it me? Is it me? Is it me? Or is it me? Or is the band getting wet? Is it me or is the band getting dirty? Or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band physicist having a, having a rest between bars. On drums, Martin, Drum, Martin, drums, mums, the Pope. Both the Pope. On bass, No. On bass line, Martina Nanny's come. On bass, No baseline, I'll see it.